Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan ge. De beroepsgroep en de gezamenlijke zorgondernemers zijn bezorgd, schrijft het AD. In de wijkverpleging zullen er eind dit jaar duizend werknemers te weinig zijn. Ook op specialistische afdelingen in ziekenhuizen als oncologie en dialyse is een tekort. Kledingwinkels hebben in 2014 opnieuw minder verdiend, blijkt uit cijfers van het CBS. De winst nam met ruim een derde af vergeleken met een jaar eerder en kwam uit op 93 miljoen euro. Volgens de brancheorganisatie zijn we sinds de crisis minder gaan uitgeven aan kleding, maar zijn de winkels nog altijd hetzelfde geld kwijt aan huur. En ook is de concurrentie van webwinkels groot. Vier hulporganisaties roepen premier Rutte op om in Brussel ook de mensenrechten van vluchtelingen te bespreken. De EU-landen en Turkije praten vandaag en morgen over het principeakkoord over de vluchtelingencrisis. De mensenrechten worden door die crisis in Europa geschonden, schrijven onder meer Oxfam Novib en Save the Children. In diverse Braziliaanse steden zijn protesten uitgebroken. Betogers zijn boos dat oud-president Lula een hoge functie heeft gekregen. Hij is benoemd tot stafchef van de regering. Lula zou betrokken zijn bij een groot corruptieschandaal... maar nu hij de hoge functie heeft gekregen, wordt vervolging lastig. In de hoofdstad Brasilia protesteerden duizenden mensen. De politie gebruikte traangas en flitsgranaten. En weer is een Russische topsporter betrapt op het gebruik van het middel meldonium. Dit keer zwemster Julia Jefimova. De Russin was een paar jaar geleden ook al eens geschorst vanwege het gebruik van anabole steroïden. eerder al werden tennister Sharapova en schaatser Kulishnikov betrapt op meldonium... dat sinds januari op de verboden lijst staat. Het weer nog, het is helder, maar lokaal kan wat mist zijn. Later vandaag zonnig en droog bij een graad of 11.